4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Blok vindt dat hij nog geloofwaardig kan functioneren... als bewindsman van Buitenlandse Zaken. Hij bood in de Tweede Kamer nogmaals zijn excuses aan... voor zijn uitspraken over de multiculturele samenleving... die volgens hem onzorgvuldig en ongelukkig waren. Veel Kamerfracties, ook van de regeringspartijen... zetten vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Blok. PVV-leider Wilders zei dat Blok gelijk had met zijn uitspraken... en noemt zijn excuses politieke castratie. De ex-vriendin van D66-leider Pechtold is opgestapt als duo-raadslid voor D66 in Meppel. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar relatie met Pechtold op een pijnlijke manier is geëindigd... en dat ze het gevoel heeft dat hij haar probeert weg te zetten als labiel en gestoord. Ze kan zich wel verweren door misbruik en wangedrag door Pechtold aan te tonen... maar dan dreigen juridische procedures, schrijft de ex-vriendin. Pechtold zegt in een reactie dat hij zich absoluut niet herkent in het beeld dat zijn ex-vriendin schetst. In Saoedi-Arabië is de doodstraf geëist tegen een populaire islamitische geestelijke. Volgens mensenrechtenorganisaties staat hij terecht vanwege voortdurende kritiek op de monarchie. De geestelijke heeft verscheidene boeken gepubliceerd en heeft meer dan 14 miljoen volgers op Twitter. In de jaren 90 kreeg hij al eens vijf jaar cel wegens kritiek op de Saoedische regering. De politie heeft tientallen verstekelingen gevonden op het industrieterrein van Moerdijk. De politie hield eerst vier mannen en drie vrouwen staande. Later werden in een trailer nog eens 25 vreemdelingen gevonden. Ze komen onder meer uit Eritrea. Het probleem met verstekelingen is in Moerdijk aan de orde van de dag. Meestal zijn het Albanese die in een vrachtwagen via de zeehaven van Moerdijk naar Engeland proberen te komen.